Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er moeten strengere milieunormen komen voor Tata Steel, vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. De ruimte die Europese regels bieden om de uitstoot aan te pakken... moet maximaal worden benut, vinden de partijen. Uit een RIVM-rapport blijkt dat omwonenden van de staalfabriek in IJmuiden... worden blootgesteld aan hoge concentraties giftige stoffen. Hoewel Tata voldoet aan de huidige normen noemt GroenLinks de gezondheidssituatie voor de omwonenden dramatisch. De normen moeten daarom strenger, zegt de partij. Na jarenlange groei wordt de bevolking van Nederland kleiner, meldt het CBS. Dat analyseerde de lengtes van ruim 700.000 mensen van 19 tot en met 60 jaar. Vrouwen die in 2001 zijn geboren zijn gemiddeld 1,4 centimeter korter dan de generatie uit 1980. Bij mannen is het verschil 1 centimeter. Nederlanders zijn nog wel de langste mensen ter wereld. Vanaf volgende week zaterdag is het verplicht om een corona-toegangsbewijs te hebben... voor een bezoekje aan onder meer een restaurant, bioscoop of theater. Ondanks flinke kritiek heeft een meerderheid van de Tweede Kamer... de nieuwe coronamaatregel toch goedgekeurd. Op een terras is een QR-code straks niet nodig. Critici vinden dat mensen die niet zijn gevaccineerd... vanwege het toegangsbewijs worden gedwongen om toch een vaccinatie te halen. In Rusland beginnen vandaag de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen mensen stemmen. Analisten spreken van de minst vrije verkiezingen sinds president Poetin in 2000 aan de macht kwam. De partij van Poetin is de gedoodverfde winnaar... en veel oppositiekandidaten zijn van de kieslijsten geschrapt. De belangrijkste oppositiebeweging onder leiding van Alexei Navalny... werd afgelopen zomer opgedoekt. Er zijn dit jaar voor het eerst ook vrijwel geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Het weer, vannacht zo goed als droog bij een graad of 10. Plaatselijk kan mist ontstaan. Overdag af en toe zon, op een aantal plaatsen bewolkt met een enkele bui... bij maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. Sorry, but I didn't have a choice. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at.